Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De komende tijd kunnen er dagelijks duizenden coronatests meer worden gedaan dan nu... omdat er laboratoriumcapaciteit wordt ingekocht in Duitsland. Nu is de capaciteit volgens het ministerie van Volksgezondheid 30.000 tests per dag. Dat loopt over enkele maanden op tot zo'n 44.000 per dag. Nu zitten teststraten in sommige regio's de komende twee dagen vol. De GGD kan nu ook niet opschalen vanwege de grote tekorten aan testmaterialen bij laboratoria. Een man die vorig jaar in Frankfurt een moeder met haar zoontje voor een trein duwde... is door de Duitse rechter veroordeeld. Het jongetje van acht kwam om het leven. De dader was een migrant uit Eritrea... en heeft volgens onderzoekers ernstige psychische problemen. De Duitse rechter gaf hem daarom geen celstraf... maar veroordeelde hem tot levenslang op een psychiatrische afdeling. Voor een rechter in Londen heeft de leider van een mensensmokkelbende schuld bekend in een beruchte zaak. Die draait om 39 dode Vietnamezen die vorig jaar in Engeland werden gevonden in een koelvrachtwagen. De hoofdverdachte, een Ier, bekende schuld aan doodslag en aan het faciliteren van illegale migratie. In Washington D.C. hebben duizenden mensen de Mars op Washington herdacht. Bij die historische betoging hield Martin Luther King 57 jaar geleden zijn beroemde toespraak. Betogers riepen de Amerikaanse politiek vandaag op om een einde te maken aan politiegeweld. En de finale van de kennisquiz De Slimste Mens is gewonnen door NOS-presentator Astrid Kersenbaum. Ze nam het in de eindstrijd op tegen NOS-sportverslaggever en commentator Jeroen Gruter. Die werd tweede. Operazangeres Francis van Broekhuizen werd derde. Het weer, de komende uren wat minder regen. Morgenochtend vanuit het westen buien en later op de dag ook in het binnenland regen.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 En je die is de mijne. Mijne, mijne, mijne. Ja, ik hang met die tijgers, Tiger, tiger, tijgers. Ik maak de boos, maar ze doen nog steeds maar was. Kom eens hier, want je weet dat ik je mag. Ja, ik ben met de gang die er gisteren ook was.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 It's so wonderful and warm. het NOS nieuws van...